7 uur. Remons Op de A58 in Zeeland is een achtervolging geëindigd met een schietpartij tussen de politie en gewapende mannen in een auto. De drie mannen in de auto zijn bij de schietpartij gewond geraakt en daarna aangehouden. Een nationaal arrestatieteam achtervolgde de auto op de A58. Die is nu voor onderzoek in beide richtingen afgesloten tussen de afritten Rilland en Ierseke. Dat zal tot zeker 12 uur vanmiddag duren. Later op de dag maakt de politie meer bekend over de zaak. De inspectie voor de gezondheidszorg sleept drie microbiologen van het Maasstadziekenhuis voor de tuchtrechter. Volgens de inspectie heeft het Rotterdamse ziekenhuis volledig gefaald bij de bestrijding van de Klebsiella-bacterie, waarmee het ziekenhuis de afgelopen twee jaar kampte. Zeker drie patiënten overleden als gevolg van de besmetting. Het wetenschappelijk bureau van het CDA pleit voor een systeem waarbij elke automobilist betaalt voor de gereden kilometers. Het bezit van een auto wordt goedkoper, het rijden wordt belast. Jaarlijks wordt de kilometerstand genoteerd waarna wordt afgerekend. Tolpoortjes of kastjes in de auto zijn dan niet nodig als het aan het CDA ligt. President Obama heeft vannacht in zijn State of the Union vooral gesproken over de economie. In zijn jaarlijkse troonrede van de Amerikaanse president in het congres zei hij dat het Amerikaanse belastingstelsel moet worden hervormd, zodat de allerrijksten niet langer minder hoeven te betalen dan de hardwerkende middenklasse. Inkomenspolitiek is een belangrijk thema bij de komende presidentsverkiezingen in november de Maria Sharapova heeft de halve finales bereikt van de Australian Open. De als vierde geplaatste Russin won in twee sets van haar landgenoot Yekaterina Makarov. Sharapova neemt het in de halve finale op tegen de als tweede geplaatste Tsjechische Petra Kvitova. Dan het weer, in het westen wat lichte regen, mogelijk voorafgegaan door natte sneeuw. In het oosten blijft het nog droog, vanmiddag kan overal wat lichte regen vallen. En de maxima liggen vanmiddag rond een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft een file van 5 kilometer.